De gemeente hield dit de afgelopen maanden tegen... maar zijn met deze actie aan de kant gezet. De burgemeester zegt dat een AZC niet past binnen de gemeente. Wij hebben als gemeente eind april gezegd... we vinden 150 tot 300 mensen te veel op, een, eh, op deze locatie... dicht bij een dorp van 3000 inwoners. En dat blijft nog steeds. Dus we zullen daar ook op gaan handelen. Net als gisteren hebben inwoners zich deze avond... voor de deur van het hotel verzameld voor een protestactie. Opnieuw is er een grote brand bij een houtfabriek in Venraai in Limburg. Midden dan een maand geleden was het bij dezelfde locatie ook al raak brandweer is massaal aanwezig met blussen. Verwacht nog uren bezig te zijn. Er zou niemand meer binnen zijn in het pand. En dan sportnieuws. Femke Bol heeft EK goud in de pocket. Ze won de 400 meter met een Nederlands record. Namelijk in 49,44 seconden. En niet meer maaien, sproeien. En altijd groen gras. Steeds meer mensen kiezen ervoor om het gras eruit te wippen en kunstgras te laten aanleggen, schrijft NA Nieuws. Want na de lange droge periode ziet het gras er op veel plekken niet echt meer fris uit. Deze man ging al overstag. Ik was het zo zat, dat gehandels met dat gras. Elke keer dat onderhoud, elke keer water geven, elke keer na vakantie een soort steppenlandschap terugzien. Dat ik dacht, ik ga voor kunstgras. Nou, dan nog het weer. Met de regen van vandaag heeft het echte gras een slokje water gekregen. Vannacht en vanavond lossen de laatste buien op. Vannacht kans op mist. Morgen in de loop van de dag wat zon.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 sand heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen en dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt Bij een vijand of een heen, de nacht die beweegt.